Een prachtige van Peggy Lee. Ach, wat is dit ding oud. 1959. <laughs> zo lang geleden dat ze het eh, nummer zo. Fever. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Welkom bij de show. Fijn dat je bij me bent. En eh, ik hoop dat je me gezelschap houdt tot eh, een uur of twaalf. Want tot die tijd heb ik lekkere muziek voor je. En natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus ik zou zeggen, stay tuned. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En in het eerste uur allemaal heerlijk rustige nummers om een beetje wakker bij te worden op zo'n dag als vandaag. Een frisse zondagmorgen, het is buiten een graad of 7 en ja, het zonnetje is aanwezig, dus het wordt wel wat vandaag. Hier is Barry Manilow. ZVL. shine throughout the world. Een van de meest eh, lekkere nummers van Stevie Wonder samen met Julio Iglesias, My Love. Lekker hoor. Ja, natuurlijk ook de beruchte mondharmonica van deze nou, soul-artiest uit Amerika. Stevie dus. En daarvoor Barry Manilow met Could It Be Magic. We kennen een uptempo versie van Donna Summer, maar vandaag, omdat we lekker rustig aan doen en hier lekker met de koffie bezig zijn de Easy uitvoering. Straks, over een eh, kwartiertje ongeveer in de show, Caroline Harnaken. Zij is senior onderzoeker bij Movisi. En we gaan het dan hebben over mensen in de armoede. Dat lijkt wel gedaald, maar ja, er komen steeds weer nieuwe meldingen bij. En er worden ook steeds nieuwe rekenmethodes toegepast. Hoe moeten we daarnaar kijken? Je hoort dat straks, hier in de show, hier bij ZVL. this is all I know. And I must choose to live for all that I can give. The spark that makes the power grow. But I will stand by my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. But you was down caught in the middle. I've excused you for a while while I'm wide eyed and I'm so down caught in the turn a blind eye with a stare caught right in the middle. a child. While I'm wide eyed and I'm so down. wordt hier toch totaal ontspannen van. Misschien jij ook wel. Van eh, London Grammar. Een prachtige hit uit 2014. Je hoorde toch maar mooi Strong. En de Bee Gees met Immortality. Een van hun laatste grote hits. Hier in de show bij ZVL. Ja. Het is bijna vijf minuten voor half elf alweer. De tijd schiet lekker op deze zondagmorgen. En we hebben echt de lekkerste muziek voor je. Gewoon om te ontspannen op zo'n dag als vandaag.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 Dream a little dream. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de la voir de lui plaire. L'approcher, lui parler, et ne pas la brusquer. Lui dire des mots d'amour sans savoir en retour si elle aimera ou refusera premier pas. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler de son côté. Je la rencontrerai au bas de l'escalier. Puis, comme tous les jours, elle me dira bonjour. Seulement cette fois, elle me prendra le bras me conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Elle me dévoilera son corps, me donnera tous les remords de n'avoir pas dit plus tôt le premier mot. Le premier mot. J'aimerais qu'elle dise le premier mot. La nuit, j'en rêve. Et c'est idiot. si elle voulait seulement me faire signe tout bas, alors je ferai, je le crois, le premier pas. Een mooie antieke van Claude Michel Schoenberg. Le Premier Pas. Hier in de show. En Bing Crosby. Jawel, Dream a Little Dream of Me. Dat komt uit 1957. Oh, oh. Allemachtig wat lang geleden. En dat nummer kennen we ook van de mama's en de papa's. Die maakten het tien jaar later, geloof ik, ongeveer een eh, grote hit. Of was het mama Cass in haar eentje? Zou ook zomaar kunnen. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We moeten anders kijken naar mensen in armoede. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Carolien Harnakke. En ze is eh, onderzoeker bij Movisie. Eh, mevrouw Harnakke, welkom. Bedankt. Wat hebben jullie daar precies onderzocht? Want armoede is al iets wat heel veel onderzocht wordt, hè? Ja, dat klopt. armoede wordt veel onderzocht. Eh, en dat is ook nodig. Ehm, want er leven veel mensen in armoede in Nederland. En waar wij nu naar hebben gekeken is het stigma dat mensen in eh, armoede ervaren. Mhm. Ehm, dus die manier hoe anderen eh, kijken naar mensen die in uh, armoede leven. En hoe is dat, hoe mensen kijken, wat het vooroordeel is eigenlijk? Nou, er zijn tal van vooroordelen, vooroordelen waar mensen die in armoede leven mee te maken hebben. Ehm, en het probleem bij deze vooroordelen is dat die mensen eh, nou, die in armoede leven niet alleen eh, problemen ervaren omdat ze moeten rondkomen met heel weinig geld. Maar dat ze daarnaast ook nog problemen ervaren door het stigma eh, mhm. dat daar leeft. Bijvoorbeeld het stigma dat het hun eigen schuld is dat ze in armoede leven. Ehm, terwijl mensen die, ja, die wel voldoende op hun bankrekening hebben staan, ehm, niet goed genoeg beseffen dat het iedereen kan gebeuren dat je in armoede terechtkomt. Mm -hmm. Stel voor als je je baan verliest, eh, je een scheiding meemaakt en tegelijkertijd ook nog ziek wordt, nou dan kan het zomaar gebeuren dat je in armoede terechtkomt. Ehm, ja, dus armoede is niet, eh, heel vaak niet de eigen schuld van mensen die in armoede leven, maar het is wel een van die ideeën die wel leeft. Ja. Waar ehm, ja, mensen mee geconfronteerd zijn. Wie gaat daar dan wat aan doen en hoe moet dat gaan gebeuren? Nou, wat het onderzoek laat zien, denk ik, is dat er ja, we moeten zeker iets aan armoede doen eh, door te zorgen dat mensen eh, voldoende geld hebben. Maar we moeten ook iets daaraan doen hoe mensen die niet in armoede leven, kijken naar mensen die in armoede leven. Ja, ehm, als het, een, als vooroordeel is, dan wordt dat lastig, denk ik. Of kunt u mensen, die kunt u niet aan een touwtje meenemen om ze anders te laten denken? Nee, maar we kunnen wel, wel degelijk eh, dingen doen om voordelen en stereotypen te bestrijden. Ehm, dus om een heel concreet voorbeeld te geven, die manier hoe over mensen in armoede of in bestaansonzekerheid algemeen, hoe over hen wordt geschreven, dat maakt eigenlijk wel uit hoe anderen over, ja, over die groep mensen denken. Ja, zou de eh, politiek ook een rol kunnen spelen daarin? Eh, ja, zeker ook. Hè. Eh, dus een deel van het stigma te ervaren is ook institutioneel stigma. Uh, dus stigma niet door eh, je buurman of eh, iemand een ander ouder op het schoolplein, maar stigma door instanties. Hmm. Ehm, en dat is zeker iets waar politiek ook iets aan kan doen. Hè? Dus we hebben onderzoeken gelezen, onderzoeken gehoord van mensen die vertellen bijvoorbeeld hoe ze bejegend worden aan de balie um, ehm, ze ja, voor een uitkering of om iets aan de uitkering aan te vragen, na te vragen komen. En hoe zij worden bejegend. Ehm, en dat die bejegening soms ook op een heel andere manier is als je ja, met een andere reden naar het gemeentehuis komt. Ja, als je meer geld hebt, dan wordt er anders gekeken dan dat je arm bent. Ja, klopt. Ja, ja. dat is. Eh, maar ja, nou moet, moet het nog verder. Hè? Het onderzoek is mooi natuurlijk om dat eh, te weten. Eh, maar hoe gaan we het veranderen? Dat is even de vraag. Dat is een lange weg, denk ik. ja, dat is wel. Is, is, inderdaad, het vraagt een lange adem. maar er zijn wel dingen die we kunnen doen. Hè? Dus een eh, dus één eh, wat, heel belangrijk is om stereotypen en voordelen aan te pakken, is eh, om op de een of andere manier in contact te komen, om groepen mensen met elkaar in contact te brengen. Mm -hmm. dus uh, nou ja, rondom Wereldarmoededag werden er allerlei mooie initiatieven georganiseerd van buurtmaaltijden, gemeenschappelijk eten, om mensen ook echt met elkaar in contact te laten komen. Ja, dat soort initiatieven die kunnen wel helpen om uh, nou, die stereotypen en vooroordelen te doorbreken. Het begint bij de mensen die het niet arm hebben, dat is in ieder geval zeker. En als je die mensen, de andere mensen opzoeken, kom je in gesprek en dan eh, kan je meer begrip voor elkaar kweken. Ja, klopt. Dat, dat is zeker, ja. Eh, mensen die daar meer over willen weten, hebben jullie het onderzoek of de resultaten daarvan op de website staan? Dat klopt, ja. Ja, en waar moeten mensen dan zoeken? dus dat staat op de website bij Movisie en onder, eh, onder armoede. Ja, kijk bij movisie.nl en even bij armoede kijken. Dan kom je meer te weten erover. Maar gewoon aan de slag gaan ermee, dat is natuurlijk het beste manier. Precies. Ja, zeker weten. Caroline Harnakke, senior onderzoeker bij Movisie. Anders kijken naar mensen in armoede, dat hebt u duidelijk gemaakt. En iedereen zou daar wat van moeten meenemen. Ik dank u voor het gesprek. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. gemaakt voor zwijn. Soms worden dromen waar. Te waar om mooi te zijn. können. Mein deutsches Volk, wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir umso mehr zu einer Einheit werden. een waarschuwing van de jazzpolitie hier bij ZVL. Ze zijn terug, jawel. En Howard Jones. Hier natuurlijk op deze mooie zondagmorgen. Like to get to know you well. Dat lijkt me trouwens altijd wel heel gezellig. Zo meteen ga ik even kijken in de agenda van eh, ZVL. Want eh, we hebben natuurlijk een prachtige website. Misschien heb je die al ooit ontdekt omroepzvl.nl. En daar staat ook een eh, agenda op. En ik ga even kijken wat er vandaag te beleven valt hier in de regio. Dus blijf lekker hangen, dan hoor je het zo meteen.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 Prachtig. Ik zei dat ik eh, ging kijken in de agenda. Ja, het is hier hartstikke gezellig. Bij de buren althans. Kleurrijke kunstculinaire dag hier bij de buren. Bij de piramide dus. Eh, van 10 eh, uur. Ze zijn al begonnen. Het is al lekker gezellig daar. Tot 7 uur vanavond kun je terecht voor een gezellig dagje kunst. Maar ja, natuurlijk ook wat te snacken zou ik maar zeggen. Er zijn workshops, exposities, demonstraties en lekkernijen uit verschillende landen. De toegang is helemaal gratis en voor niks. Nou, in ons Benzeeuwen, ons Benzeeuwen dus dat moet Nee. Dus allemaal te beleven in eh, de piramide in de Kortekerkstraat. Dat is hiernaast 24B in eh, Terneuzen. En zwaait eh, zwaai dan ook even naar ons in de studio. Want we zitten er natuurlijk hartstikke naast. dat lijkt me een heel gezellig plan. Dus ga er naartoe. Naar de kleurrijke kunst en culinaire dag in de piramide in de Korte Kerkstraat 24b in Terneuzen. Je kunt er terecht tot vanavond 7 uur. ABBA, The Name of the Game. Aan het einde van het eerste uur van de show. Ik ga zo meteen vrolijk verder na 11 eh, uur met wat meer tempo. Dat dan weer wel. Overigens, een kleinigheidje. Ik ga binnenkort eh, naar eh, de ABBA Voyage. Dat is in Londen. <laughs> Ja, ze hebben het de eh, laatste tijd over dat Japanse figuurtje dat nep is op een toneel. Maar ABBA is dat ook natuurlijk in Londen. En toch ga ik er naar kijken binnenkort. Dus dat lijkt me hartstikke spannend om te zien. Dus ja, dan zie je ABBA spelen, maar dan ook weer niet. <laughs> Nou ja, wat het wordt, dat eh, hoor je later nog wel een keer van me... als ik eh, terug ben van zo'n lang weekend Londen einde van het eerste uur dus. Zoals ik al zei, zo meteen de tweede uur. En daarin een reportage van Jeroen van Gent. Maar nu nog even een stukje Raymond Lefebvre, Soul Coxin. Tot zometeen.